helemaal ontstemd. De zuivelzenuw dus opgedemd. Ik ben onmiddellijk met de oude stoltrem naar het leuke edel heen gepremd. En het kroegenboertje zegt, gaat de 7 juli weg. En het voetje sprak hoe groot het wat een grove rommel, wat een plek. Dit is waar, reken maar, want de wet die ligt klaar. Oh, die mooie zee, waar een de keek aan de beste Oh, wat een gemeene streek, het is gedaan om te kijken. We gaan naar een harde kijken. Want die mooie Zuiderzee hebben gelezen in de krant aan de beste je. Voor de brokje Nederland, wat je ziet in maar maakte veel te vlees, vrij en zalig met de vlees op de bodem van de zee. Nou, weer achter met ons mee. Het een stoute stap gewaagd en een haring ondervraagd. En ik vroeg een stukje vlees, van kentje voor je door, dat je met de jaar. een vlakke stap loopt, ja we krijgen gewoon een nood. Ik moet door die temperij naar buiten uit de zee, verhuizen naar het een geen raad. staatsraad, sprak het beest op de laat. Oh, die mooie Zuiderzee, waar ik het zonde weer aan de demperier. En ik word gemarineerd, straks taak op de ruitjes. In een pot zitten de uitjes. Om oh, die motionduit op de vorkstrakjes uit de haak gaan ze desperen, je. En een connectje netjes ingemaakt want je ziet het Water, water, voor Noord-Land en mee en de vissen hoeven zee komen in de buurt van dit café op de bodem van de zee. En de hele boel is mee. En ik ging toen maar meteen. een ook heen unseren Tag, was habe ich in die gasten Geht straks al dat Wasser om mich heen. De bekraakte veiligheid, binnen korte tijd is voorbij. Zorg het niet om dit te lieve heren, voor een draad draadversperring in dit feit. Ziet op drop, straks hangen hangende me nog op. Oh, die mooie zuiderzee, die me nu zo mooi term aan de derde Jezus op een ferm sloot de kant op mij jongen. Naam een paar namen jongen. Op die mooie zuid op deze mensen neemt je op de reet gaan de temperie. En dat kost het portemonnee, want je ziet het maar laden, laden. Lampen, lampen en mee. En we wonen heel tevreden, de in en alleen op de bodem van de zee. Nou, weer gaat er met ons mee.